Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een man had een taakstraf gekregen omdat hij een zwarte piet had mishandeld. bij de Sinterklaas-intocht in Almelo gaf hij een meisje van 15, dat verkleed was als Piet, een klap. De man die oorspronkelijk uit Almelo komt zegt dat hij werd geprovoceerd door de groep waar het meisje bij hoorde. Hij heeft een taakstraf van 20 uur gekregen en hij moet 150 euro schadevergoeding betalen. De vermiste student Erik Denen is terecht. Hij heeft zich gemeld bij de politie. De 25-jarige man uit Groningen was sinds vorige week donderdag spoorloos. Op die dag zou hij tentamen doen aan de TU Delft. Daarna is zijn OV-chipkaart op verschillende plaatsen gebruikt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De werknemers van verf- en chemieconcern Nobel stemmen in met een nieuwe CAO. Daarmee komt er een eind aan de staking bij de chloorfabriek in het Botlekgebied. Het overgrote deel van het AXO-personeel in Nederland stemt met de overeenkomst in... en daardoor geldt die ook voor de Botlek. Personeel daar voerde vanaf begin september actie met een korte onderbreking. In Italië zijn 56 mensen gearresteerd op verdenking van valse munterij. De bende, die de Napoli Group wordt genoemd, zou verantwoordelijk zijn voor 90% van de valse eurobiljetten die in Europa in omloop zijn. De bende bracht biljetten in omloop in onder meer Spanje, Frankrijk, Duitsland en het noorden van Afrika. België wil zijn frieten op de werelderfgoedlijst en vraagt UNESCO om internationale erkenning. In België zelf is die erkenning voor de frietcultuur er al. Die is tot stand gekomen door een petitie van de Nationale Beroepsvereniging voor Frituristen. Volgens België kun je overal op de hoek een frietje eten en is dat uniek in de wereld.